Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse militairen hebben op het vliegveld in Afghanistan meerdere gezinnen weggestuurd. Het gaat om zes Afghaanse gezinnen die wel zouden worden geëvacueerd. Maar dat is dus niet gelukt, vertelt onze verslaggever. Afghanen die wel binnen zijn gekomen, die met Nederlandse militairen hebben gepraat... die echt wel op die lijst stonden, daar hebben we bewijzen van gezien... maar die uiteindelijk toch te horen kregen... jullie moeten hier wegwezen, want wij zien helemaal niet dat jullie op de lijst staan. Komt onder meer omdat hun ID-kaart niet kon worden gecheckt omdat er te weinig tolken waren. Drie van de zes gezinnen zitten nog altijd in Afghanistan, zeggen familieleden tegen de NOS. Volgens de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie was het tijdens de evacuaties een enorme chaos op het vliegveld. Er zijn veel meer universiteitsstudenten op kamers gaan wonen. Vorig jaar ruilden 26.000 studenten de warme pot bij paps en mams in voor een eigen stekkie. Dat was in jaren niet zoveel, zeggen onderzoekers van het CBS. Verklaringen voor die stijging zijn er ook. Zo slaagden vorig jaar bijna alle eindexamenleerlingen. En veel van die geslaagden stelden een jaartje buitenland uit vanwege corona. Dus wat doe je dan? Nou, veel van die jonge mensen besloten om te gaan studeren. Er waren tijdens de lockdown een stuk minder coma-zuipers. Door de strengere regels moesten kroegen en sportclubs dicht... en was het dus moeilijker om aan alcohol te komen. En konden veel ouders de boel in de gaten houden... omdat ze meer thuis werkten. Deze arts maakt zich wel zorgen over hoe het nu zal gaan... nu de jongeren steeds meer kunnen feesten. Elke nadeel heeft zijn voordeel zijn beroemd voetballen. Ten tijde van de lockdown gaat het goed. Maar wat we nu ook zien, als de lockdowns weg zijn... ja, iedereen gaat feesten en terecht. Maar kijk een beetje uit voor problematisch alcoholgebruik. Dat is wat wij zeggen. De metro's in en rond Rotterdam komen langzaam weer op gang. Er was een storing bij de RET, waardoor er een uur lang helemaal niks reed. Inmiddels is de boel weer opgestart, al hebben de meeste metro's nog flinke vertraging. de Paralympiërs hebben een leuke dag voor de boeg. Ze gaan straks langs bij de koning en worden gehuldigd in een park in Den Haag. Nogal terecht, de sporters harkten 25 gouden, 17 zilveren en 17 bronzen medailles binnen. Ze stonden uiteindelijk op de vijfde plek van alle landen die meededen. Het weer, veel zon vandaag. Alleen het noorden blijft een beetje achter. Het kan vanmiddag 25 graden worden. Morgen ook zonnig en nog warmer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland komen misbanken voor.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 De gezinnen kregen te horen dat hun namen niet op de lijst voorkwamen. T-Mobile Nederland wisselt van eigenaar. Deutsche Telekom en Tele2 verkopen het bedrijf voor 5,1 miljard euro... aan het Britse investeringsfonds Apex en het Amerikaanse Warburg Pincus. Het standbeeld van generaal Robert E. Lee in de Amerikaanse staat Virginia wordt weggehaald. Lee vocht in de 19e eeuw voor de zuidelijke staten. Die wilden de slavernij behouden. Het weer, eerst wat nevel of mist en daarna veel zon. Alleen in het noorden wat bewolking.